zag je lachen. Ik keek je aan en was meteen verkocht. Dit was waar ik zo vaak van droomde. Dit was waar ik al lang naar zocht. Je ziet me lachen. Je kijkt me aan, mijn hart gaat sneller slaan. Is dit een teken van amore? dat doet zo raar. Je wilt niet van me drinken, wil wat anders, zeg maar. Echte ware liefde die bestaat, trillend op je benen. Het komt vanuit je tenen. Klopt jouw hart voor dat van mij? Echte ware liefde die bestaat zie de wereld glanzen. Laat me met je dansen. Dansen tot de zon begint te schijnen en een nieuwe dag ontwaakt.